Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Een biertje op het terras gaat echt nog niet gebeuren. Vandaag wordt er over de coronaversoepelingen gepraat in de Tweede Kamer. Meerderheid daar wil eigenlijk dat de terrassen ook open gaan... omdat mensen buiten toch al bij elkaar staan in het zonnetje. Maar premier Rutte ziet er niks in. Het openen nu van de horeca kan op dit moment simpelweg niet... omdat voor de risico's echt te groot zijn. Ik zou dolgraag willen. Ik ben het dus ook eens met Wilders zijn betogen over de gevolgen voor de ondernemers. Maar die ruimte is er op dit moment niet. Er komt trouwens wel meer geld voor bedrijven om hun vaste lasten te kunnen betalen. Wat bijna wel weer kan, naar de kapper. Tienduizenden mensen hebben al een reservering gemaakt... zegt een bedrijf dat achter het reserveringssysteem van veel kappers zit. Ook willen veel mensen hun nagels of wenkbrauwen weer laten oplappen. Inwoners van Meersen hebben tot nu toe zo'n 200 vliegtuigonderdelen ingeleverd. Zaterdag vloog boven die Limburgse plaats een vliegtuigmotor in brand... waarna er stukken naar beneden vielen in de woonwijk van deze meneer. Ja, ik ben even omgegaan naar de buurman... En eh, ja, er lagen inderdaad een paar eh, metalen stukken. En eh, ja, het was nog gloeiend warm. Dus ja, vreemde situatie en zodoende. In de havens van Antwerpen en Hamburg is een enorme berg cocaïne onderschept. 23.000 kilo. Als je dat op straat zou verkopen, levert het je 600 miljoen euro op. De kook was met schepen vanuit Paraguay en Panama naar Europa gevaren. En het zat verstopt in containers. Eh, als je naar eh, Hamburg gaat kijken, zat die eh, verstopt in plamuur. Zoals wij de gaten in de muren dichtmaken. En als je gaat kijken naar die partij van 7000 kilo in Antwerpen, zat die verstopt tussen hout en inktvissen. Volgens de politie was het spul onderweg naar een man van 28 uit Vlaardingen. Die is opgepakt. Zijn huis en twee bedrijfspanden zijn doorzocht. Het weer zonnig en zacht. Op sommige plaatsen kan het wel 20 graden worden. Morgen neemt de bewolking toe en is het 13 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is druk op de A7 Zaanstad-Hoorn. Tussen Weidewormer en de afrit Avenhoorn is de vertraging ruim 20 minuten. Op de N9 Den Helder-Alkmaar tussen de afrit Egmond en Kooimeer 10 minuten vertraging. En op de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp ook 20 minuten vertraging tussen Bentveld en de aansluiting met de N208.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 Volgens demissionair premier Rutte is het te riskant om nu de terrassen alweer te openen. De Tweede Kamer had erom gevraagd. De contactberoepen weer toestaan kan volgens hem wel... omdat mensen daarvoor niet gaan reizen en omdat het gaat om één-op-één contact. De branchevereniging voor marktkooplieden spant de rechtszaak aan tegen de overheid vanwege de lockdown. De vereniging wil dat ook kooplui die geen etenswaren verkopen weer op de markt mogen staan. En de afgelopen dagen zijn er tienduizenden reserveringen bij de kapper gemaakt, meldt een reserveringsplatform.